Ik zie de mensen wel eens kijken, als ze langs ons kamp heen gaan. Het is of je ze het ziet denken, kijk dat zooitje nou eens staan. Laat ze dan maar binnenkomen en de wagens maar eens zien. Het is hier van binnen en schoner dan in menig huis misschien. Klop maar eens aan, kom maar eens binnen. Geneer je maar niet, het is hier geen troep, het is hier geen rotzooi. Zoals je al ziet, klop maar. Zé Estras, FM